Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza zijn ambulances en bussen geleverd. Het gaat om in totaal 14 voertuigen en een dieplader... die kan helpen bij evacuaties, staat in een verklaring van de Verenigde Naties. In het noorden van Gaza, waar hulp het hardste nodig is... zouden gisteren meer dan 60 vrachtwagens zijn aangekomen met hulpgoederen. Ze brachten onder meer voedsel, water en medicijnen naar het gebied... De hulp wordt toegestaan als onderdeel van een tijdelijke wapenstilstand tussen Hamas en Israël... die vrijdag is ingegaan. Hamas zegt dat Israël al veel meer vrachtwagens met hulpgoederen had moeten sturen... en dreigde daarom de vrijlating van gijzelaars te stoppen. Na bemiddeling van Qatar en Egypte liet Hamas toch 13 Israëliërs en 4 mensen uit Thailand vrij. Israël heeft daarna 39 Palestijnse gevangenen vrijgelaten. Het gaat om vrouwen en kinderen... Israël heeft een lijst gekregen met namen van gijzelaars die vandaag door Hamas worden vrijgelaten. Het kantoor van Netanyahu zegt dat hun families op de hoogte zijn gebracht. Hoeveel namen op de lijst staan en hoeveel gevangenen Israël vrijlaat in ruil voor de gijzelaars is niet bekend. Rusland zegt dat de afgelopen nacht elf Oekraïnse drones zijn neergehaald. Volgens het Russische ministerie van Defensie heeft de luchtafweer de drones vernietigd, onder meer boven Tula, ten zuiden van Moskou. Eén persoon raakte daar licht gewond toen brokstukken naar beneden vielen. Gisternacht werd Kiev aangevallen door drones. Volgens de Oekraïnse luchtmacht was dat de grootste droneaanval van Rusland tot nu toe. Op de A1 bij Babmen in Overijssel is iemand omgekomen na een aanrijding. Meerdere voertuigen waren bij het ongeluk betrokken, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. De snelweg was enkele uren afgesloten voor onderzoek... maar gaat naar verwachting rond deze tijd weer open. Het weer, enkele buien, soms met hagel of natte sneeuw.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 You could say you're torn, but I've heard enough. Thank you, you made my mind up for me when you started to ignore me. Do you see a single tear? It isn't gonna happen here. At least not today, not today, not Cause going.